van 2 uur. Anouk Thijssen met het NOS ziekenhuis zijn 20 mensen omgekomen. Ook worden mensen in het pand gegijzeld, hoeveel is niet bekend. Getuigen zagen eerder op de avond drie gewapende mannen het hotel uitrennen... waarna een vuurgevecht uitbrak met de politie. Voor het pand staan auto's in brand. In het hotel logeren veel buitenlanders en medewerkers van de VN. Terreurbeweging Al-Qaeda in de Maghreb zou de aanslag hebben opgeëist. Het kan de komende uren opnieuw glad worden op de wegen. Doordat de temperatuur onder het vriespunt daalt, kunnen natte weggedeelten bevriezen. Daarnaast trekt tegen de ochtend vanuit het noordwesten een gebied met winterse neerslag ons land binnen. Het KNMI waarschuwt dat het tot zeker 9 uur in het hele land glad kan zijn, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat strooit tegen de gladheid. Automobilisten wordt aangeraden voorzichtig te zijn, vooral op lokale wegen en op- en afritten. De man die dinsdag bij zijn aanhouding in Den Bosch zwaar gewond raakte... heeft drie dagen in coma gelegen, schrijft het Brabants Dagblad. De 48-jarige man werd aangehouden omdat hij agressief was... tegen hulpverleners in een zorginstelling waar hij zelf woont. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie en meerdere agenten hielden hem in bedwang. Zes agenten worden nu verdacht van het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Vluchtelingen die asiel aanvragen in Zwitserland moeten al maandenlang meebetalen aan hun eigen opvang. Als ze meer dan 915 euro bij zich hebben, moeten ze dat inleveren. Het werd pas bekend toen een Syrische vluchteling gisteravond zijn verhaal deed op de Zwitserse televisie. De man moest ongeveer 800 euro afstaan. Het weer bewolkt, maar nagenoeg overal droog. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land, met uitzondering van het zuidwesten. In de ochtend kan het in het oosten ook glad worden door sneeuw. In de loop van de dag opnieuw buien met sneeuw en natte sneeuw.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 when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me.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 Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.